Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ontploffing op een boot in Gouda is een dode gevallen. Een andere opvarende raakte zwaar gewond. Het plezierjacht was afgemeerd aan een kade langs de Hollandse IJssel in Gouda. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Na de ontploffing brak brand uit. De twee opvarenden waren de eigenaren van de boot. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het ene slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De andere opvarende ligt in het ziekenhuis. Duizenden vluchtelingen zijn vanuit Kroatië in Slovenië aangekomen sinds Hongarije de grens heeft gesloten. Volgens de BBC waren het er gisteren 2700. Vandaag worden er opnieuw veel mensen verwacht. De Sloveense premier zegt dat het leger wordt ingezet om de politie te helpen bij het begeleiden van de vluchtelingenstroom. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn twee tieners aangehouden voor de verkrachting en verminking van een meisje van 2,5. De politie heeft honderden buurtbewoners ondervraagd en op basis daarvan zijn de tieners opgepakt. In de verkrachtingszaak van een meisje van vijf waren gisteren al drie verdachten opgepakt. De verkrachtingen hebben in India tot woedende reacties geleid. Vrouwenorganisaties zeggen dat de politie te weinig doet tegen seksueel geweld. Beroepswielrenners hebben een fonds opgericht om elkaar te helpen als ze in problemen komen. Bijvoorbeeld doordat ze na een blessure niet meer kunnen koersen of als ze na hun actieve carrière geen baan kunnen vinden. Om geld in te zamelen wordt vandaag in Utrecht een speciale toertocht verreden. 500 amateurs rijden samen met profs als Tom Dumoulin en Steve Clement een tocht van 85 kilometer. Helemaal zoals dat tijdens een professionele etappe gaat met ploegleiders, mechaniciens en verzorgers. Uit het fonds kunnen bijvoorbeeld opleidingen worden betaald, maar ook relatietherapie. Wielrenners krijgen nog eens relatieproblemen als ze na hun actieve carrière ineens thuis komen te zitten. Het weer, het is overwegend bewolkt, hier en daar mistig. In het noorden regent het al, later bereikt de regen ook het zuiden. En het wordt 8 tot 13 graden.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 maar wel ruim aandacht voor de Nederlandse jazzmuzici. Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Wij begonnen met het prachtige pianospel van de Haarlemse Johan Mulder... die na een korte absentie weer live en kicking van de partij is. Gelukkig maar. De volgende op de draaitafel is het eh, quintet van George Shearing... met op de gitaar de nog piepjonge Toets Tielemans. Toets Tielemans die eh, vertrok vanuit België naar Amerika... om daar eh, aan de slag te gaan. Aanvankelijk als gitarist en pas veel later is die mondharmonica gaan spelen. En we hebben nu eh, een opname uit 1955. Toet Stielemans met George Shearing. En het een stuk heet Midnight in the Air. George Shearing met Toets Tielemans op de gitaar. Midnight in the Air. Shearing, oorspronkelijk een Engelsman... en in 1955 geneutraliseerd tot Amerikaans staatsburger... is eh, eh, heel lang onder top geweest. En eh, dat kwam voornamelijk omdat hij een hele specifieke stijl had met zijn quintet... waar de, heel veel noten gelijktijdig gespeeld werden door zowel de piano, de gitaar als de vibrafoon. En dat was een beetje zijn handelsmerk geworden. Ik ga nog één stukje laten horen, ook uit 1955. En dat is een snel brushes nummer, zoals we dat noemen. En getiteld Later. to watch the moonlight with arms about you. And right from the start, there's love in my heart. The sunny afternoon light I know wouldn't do. So, darling, please don't run out on my heart tonight. I love to watch the moonlight long after the dance. Come over the hill, I get such a thrill with you. A March or June night is good for romance. Let's put our lips together, give romance a chance. Love can be so intense. I touch your hand and feel my heart grow immense. Your lips I adore but that's because I love you just a bit more than others before. A sentimental tune might be thrilling to sing while watching the stars, especially ours. Your eyes are filled with moonlight, my heart's filled with spring. I love to watch the moonlight, so to thee I cling. So, darling, please don't run out on my heart tonight. Let's put our lips together, give romance a chance. watch the moonlight, so to thee I cling. Love can be so intense. I touch your hand and feel my heart grow immense. Your lips I adore, but that's because I love you just a bit more than others before. A sentimental tune might be thrilling to sing while watching the stars, especially ours. eyes are filled with moonlight, my heart's filled with spring. I love to watch the moonlight, so to thee I cling. Your eyes are filled with moonlight, and my heart is filled with spring. I love to watch the moonlight, so to thee I cling. I love to watch the moonlight. Mel me. We gaan uh, luisteren naar een Nederlandse topper. Johnny Meyer oh, in 1992 alweer overleden. Was hij bijna 80. Accordeon. En eh, als je zijn naam laat horen in de brede kring... dan gaat er altijd een, eh, een eh, blik van herkenning en van... la, wat mooi, op. En hij heeft eh, veel opnamen gemaakt... waaronder ook met de Dutch Winkelers dus Band. En ik ga nu een stukje laten horen. Een eigen compositie van hem. Johnny's Habits. Johnny, eh, Johnny's Habits van de met goud bekroonde CD. Opname uit 1974. Ik denk dat het toen nog een LP was. Ehm, Johnny Goes Dixie. hij was natuurlijk bij eh, de kenners beroemd om zijn eh, prachtige akkoorden die hij maakte. En dat ga ik nu nog laten horen in een stukje. Ehm, is you is or isn't <laughs> In My Baby. En in de bezetting van toen zit ook nog eh, dikke kaart op trombone. We gaan luisteren naar Johnny Meijer. I've had some sleepless hours since you told me goodbye. So many sleepless hours. So many tears to cry. Life goes on, though you've gone. I can only say, less and less happiness seems to come my way. I'm like a weeping willow without a dream inside. I wish I were the pillow Beneath your head tonight Thoughts of you Wander through my happy heart. So many sleepless hours. Since you told me goodbye. I'm like a weeping willow Without a dream inside I wish I were the pillow Beneath your head tonight. Thoughts of you wander through my unhappy heart. So many sleepless hours since we have been apart. Too many was dat nou weer? Dat was Ingram Washington. Die de eh, hele tijd in Nederland gewoond heeft. Prachtige stem. En eh, hier een opname met alleen maar Nederlandse muzici. Erik Barkman op de bas. Marcel van Engelen drums. En de fantastische pianist Kajan Witmer. Die later nog een keer terugkomt. Op de piano. Ik, we gaan nu luisteren naar een eh, stuk dat is live opgenomen in dit legendarische programma Session. Waar heel veel luisteraars nog goede herinneringen van hebben. Elke donderdagavond zat je aan de, aan de radio gekluisterd. Want wat zou er nu weer komen? En ik heb een opname waar ehm, Harry Verbeke op de tenorsax is. Henk Meutgeer, die nu het uh, eh, Nederlandse jazzorkest leidt, de big band. De jazz orchestra of die eh, concertgebouwen. Edwin Corselius, Corselius op de bas en Hans Dekker op de drums. En het is eh, heel toepasselijk getiteld The Session. applaus voor eh, eh, Harry Verbeke op zijn scheurende sax. Fantastisch. Hij eh, heeft ons altijd, ons, ons muzikanten altijd enorm geïnspireerd als hij op het podium stond. Want hij sleepte iedereen door de avond heen als het kalm begon. En dat eindigt altijd in een spetterend gebeuren. Er zijn heel veel jazzgroepjes die eh, van tijd tot tijd altijd wel eens uh, een knipoog geven naar de klassieke muziek of een stuk opnemen dat gebaseerd is op een klassiek thema. Er is een eh, stuk van Fauré de Pavane in 1887 geschreven en pianist Bill Evans heeft daar een, een compositie van gemaakt. En die is weer bewerkt door het trio Louis van Dijk Jacques Scholz op de bas en John Engels op de drums. De heren waren eh, een maand geleden bijeen ter gelegenheid eh, van de 80ste verjaardag van John Engels. En eh, waren op zondagochtend in het jazzprogramma vanuit het Bimhuis aanwezig. En spelen nog af en toe met elkaar. En zeker geldt dat voor Jack Scholz, die zijn leiderschap van de, van de Ramblers inmiddels heeft overgedragen. Want hij vond het ook wel welletjes. En, eh, maar ze spelen allemaal nog. En we gaan nu luisteren naar het stuk Pavane. En als je denkt, dat ken ik ergens van. Met name die gestreken bas aan het einde. Dat klopt, want jarenlang is dat de slottune geweest van eh, de televisienet. Als we dan gingen slapen, dan... Eh, was dat het einde van de dag. Conjure. Een stuk gezongen door Ineke van Doorn... met verder ook een hele Nederlandse bezetting... waaronder drummer Chris Strik... die ook wel weer eens hier in de krocht geweest is. We gaan nu naar een Amerikaanse eh, saxofonist Don Bias... die een deel, groot deel van zijn leven in Nederland gewoond heeft... en vanaf hier opereerde en met alle grote Amerikaanse jongens heeft gespeeld. Don Bias horen wij nu bij in uh, eh, There Never Be Another. you. blijven altijd de grote Amerikanen die ons blijven inspireren. Terwijl wij, eh, of mede daardoor krijgen wij en hebben wij gekregen in Nederland... een prachtige, eh, eh, een prachtige hoeveelheid Nederlandse jazzmuziek van hoge klasse. Zoals geïnspireerd door Amerikanen het trio van Paulus Potters... die we nu horen in Private Eye. spotters gaat ons ook eh, leiden naar het tweede uur CFM Jazz. Na het nieuws gaan we verder met nog een vol uur prachtige muziek.